8 uur. net wel met het NOS-journaal. De Nederlandse aardoliemaatschappij heeft ruim 300 schademeldingen binnengekregen na de aardbeving van vannacht bij Loppersum. Mensen melden scheuren in muren, schade aan pleisterwerk en losgeschoten aanbouwen. Maar de NAM verwacht nog veel meer meldingen omdat veel mensen pas komend weekend tijd hebben om hun huis goed te inspecteren. bovendien wordt de echte omvang van de schade pas bekend als een bouwkundige langs is geweest, zegt de NAM. De beving was met een kracht van 3,0 op de schaal van Richter de zwaarste in een half jaar tijd. In Beeldhoven is vanavond een bijeenkomst voor buurtgenoten van oud-minister Els Borst. De politie liet vandaag weten dat Borst door een misdrijf om het leven is gekomen. Op de bijeenkomst krijgen de buurtbewoners de kans om hun gevoelens met elkaar te delen. De politie wil er niets zeggen over de stand van het onderzoek. Dat onderzoek dat door tientallen rechercheurs wordt uitgevoerd... richt zich op onder meer bestudering van beelden van bewakingscamera's in de omgeving. Ook wordt onderzocht wie er in de buurt van de woning hebben gebeld. En er is een uitgebreid buurtonderzoek aan de gang. De politie hoopt op getuigen die iets verdachts hebben gezien tussen zaterdag, toen Borst op het D66 partijcongres was, en maandagavond, toen ze levenloos bij haar huis werd gevonden. Het Belgische parlement heeft zoals verwacht ingestemd met verruiming van de euthanasiewet. Voortaan mogen ook kinderen vragen om euthanasie als ze ondraaglijk lijden. Hun ouders moeten wel akkoord gaan. Tot vandaag mochten alleen patiënten van 18 jaar en ouder vragen om euthanasie. De kinderen die in aanmerking komen voor euthanasie worden in de Belgische wet omschreven als minderjarigen die zich in een medisch uitzichtloze toestand bevinden van aanhoudend en ondraaglijk fysiek lijden. In Nederland mogen ernstig zieke kinderen vanaf 12 jaar vragen vragen om euthanasie. Het weer, het regengebied trekt vanavond weg. Morgen eerst geregeld zon en zo'n 7 graden. Tegen de avond weer regen, vooral in het westen. Zaterdag aan zee kans op zuidwesterstorm.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 Marcus, kunnen we niet die eh, barbecue buiten zetten? Dat lijkt me misschien wel een heel goed idee. Dat, het wordt toch goed weer. Goed, Even alle gekheid op een stokje. Ik was vandaag toevallig bij een... nou, toevallig. Zo toevallig was het ook weer niet. Ik ben geweest bij een generatie die zich de eigen generatie noemt. En prompt dacht ik aan dat nummer en daar dachten zij dus ook aan. Tenminste, Mart Bloem, degene die de documentaire heeft eh, gemaakt. Die vond dat natuurlijk een fantastisch nummer. En ja, ik denk dat hij ook zomaar voorbij is geweest op deze donderdagmiddag tussen 12 en 2. Nee, 2 en 4 moet ik zeggen. Met ene Bart van der Meer. Matchbox heet het eh, programma. Het zou zomaar kunnen dat hij daarin gezeten heeft. Maar ah, het is toch wel heerlijk om daar eens even mee te beginnen. Ik ben geïnspireerd door de eigen generatie. Hier is The Who met My Generation. People try to put us to down. Talking about my generation. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. generation. This is my generation. This is my generation, baby. Try to put us down just because we get around. werd er weer een uh, heel drumstel naar de kloten geholpen door Keith Moon. Zo eh, ging dat in die tijd, hè? Of een gitaar aan brokken geslagen door Pete Townsend. Eh, daar hadden ze al helemaal geen moeite mee, die jongens in de jaren 60. Zeker niet de mannen van The Who. My Generation. Het heeft te maken met de trailer die vandaag werkelijkheid werd bij een eh, bijeenkomst in Baar. En ik was erbij. Eh, vond het wel heel erg inspirerend. Een van de mensen die er was, is ook een van eh, de mensen die we hier ooit bij ons bij Alternative FM hebben gehad. De man die eigenwijs gezicht gaf, Sander Rovers, hij was er ook. En ja, het, het ging hoofdzakelijk over wat is die generatie nou? ik zou bijna zeggen, luister gewoon de komende twee uur. Dan weet je het, eh, dan, eh, dan, dan, dat het gaat over mensen die muziek maken van een bepaalde leeftijdscategorie. Laten we zeggen, pak een beetje tussen 1985 en 2000. Nou, dan weet je dus ongeveer eh, over welke generatie wij het hebben. Dus hoort Danny van het Lood daar wel bij. En de mensen die op uh, mijn Facebookpagina hebben eh, kunnen snuffelen... die hebben kunnen zien dat eh, van straks tussen 9 en 10 we regelrechte primeur hebben. Want we gaan hier gewoon een aantal nummers laten horen van de nieuwe Filter Steel. Inderdaad. Dus voor deze mensen kan het zeer interessant worden als je een beetje van ruige muziek houdt. daarnaast hebben we nog meer primeurs. Want vrijdag, dus morgenavond in het evenementenpaviljoen... paviljoen wordt de nieuwe ehm, Cosmic Carnival gelanceerd. Eh, de, nieuwe album eh, Mon Cher Amour. Die gaat eh, dan het levenslicht zien. En er is al het een en ander te horen op de luisterpaal van 3 voor 12. Nou, dat komt mooi uit. Want dan gaan we daar ook eens even een aantal dingen van pikken. Want ja, het is altijd heel erg fijn als we dus iets kunnen draaien. Dat eh, vinden we wel leuk. En eh, natuurlijk is er nog een primeur. En dat is heel erg fijn. Want Cosme Carnaval heeft een, eh, single uitgebracht. Dat heet Clockwork. Maar in Volendam dacht een Dick Kwakman. Dat kan ik ook. Dus je hoort twee keer een, nummer Clockwork in deze uitzending. Eentje is dus van de Cosmic Carnival, de Rotterdamse band die ooit in 2009 de Grote Prijs voor Nederland eh, bij de categorie bands wist te winnen. Ja, en One Clueless Friend heeft die reputatie nog niet, maar wellicht dat dat nog erin zou kunnen zitten. Het is negen minuten over achter bij uh, eh, ZFM Zandvoort. Je luistert naar Alternative FM. Er komen nog veel meer leuke dingen aan. Maar dat zullen we je de komende weken ook nog wel wijs gaan maken op Facebook en op Twitter. Dus dan weet je dat alvast. Want de 27 februari schrijft die alvast maar een beetje al voorzichtig in je agenda. Want dan komt er iets heel speciaals voorbij. Heeft te maken met een legendarische Nederlandse popgroep uit de jaren 80. Meer zeg ik lekker niet moet je dan maar eh, zelf eh, uit eh, gaan vogelen wat dat is. En dan zie ik straks alweer de berichten op Facebook. Wat is dat dan, Jaap? Nou, ik zeg er gewoon echt helemaal niets over. muziek weer. Want daar gaat het eigenlijk om in dit programma. Dit is My Baby van het album Las Voodoo. Hier is The Money Man. snake in this world. Oh, you must me like a rattlesnake in this world. I threw up my hands and I solemnly swore. It don't need me changing time. It ripples everywhere I go. It's a dry old spell everywhere I've been. Ooh, it's a dry old spell. Oh, like a rattlesnake in this world. Oh, you're my man, like a rattlesnake in this world. to be heard, worthwhile to be heard. Hard times everywhere you go. Times are harder than they've been before. When you hear me singing my lonesome song, hard times can't last so very long. making this world. En dat was hem helemaal. Clockwork van de Cosm Carnival. Dit eh, komt van het eh, tweede album wat ze morgen eh, gaan presenteren in het evenementenpaviljoen in Rotterdam. Je kunt er volgens mij nog wel naartoe. Maar dan moet je dan wel eventjes je poeplapje trekken. En dan denk ik dat je gewoon binnen kan komen. En dan krijg je in ieder geval een aantal mooie nummers te horen. Um, Mon Cher Amour heeft eh, het album. Wat wederom weer is opgenomen in eigen beheer. Dat hebben ze gedaan eh, door middel van een crowdfunding actie. En ja, geloof het of niet. Maar ik eh, denk dat, ik dat geloof ik ook mee betaald heb. Dus ik neem hem aan dat ze, dat ze nog wel een album voor mij hebben klaar liggen. En wellicht dat, dat ik Dick en Gerben, want dat zijn de twee mensen die min of meer het, ja, het, de, de, de, de arrangementen, de muzikale arrangementen en de teksten eh, zoveel mogelijk op schrijven. Hier en daar zullen er ook nog wel eh, anderen eh, ook aan meegewerkt hebben. Maar zij zijn min of meer... de, de mensen die de muzikale lijn uitzetten. En ik ga proberen of ik ze wat vragen kan stellen. Met mijn opnameapparatuur ga ik dan gewoon even ergens een keer naar Rotterdam toe. Om ze dat eens eventjes te ontfutselen wat, hoe en waarom dit album. En als je goed hebt gekeken dan eh, circuleren er hier en daar ook nog wat eh, YouTube-versies eh, van, van dit nummer. Tenminste één versie. En die hebben ze opgenomen ook in Rotterdam. dat, dat is in een grote ruimte. Maar het klinkt ook nog te goed. Maar ja, dat kan ook niet anders. Als je de grote prijs van Nederland ooit gewonnen hebt... dan moet je ook wel iets in huis hebben, denk ik eerlijk gezegd. Eh, dat eh, zijn ze dan ook. Eh, straks gaan we nog even kijken of we nog stiekem nog even een ander nummer kunnen draaien. We zullen niet al te veel weggeven. Want anders hebben die jongens morgen ook niets wat, wat dat er gaat. wat we wel kunnen zeggen is dat het dus inderdaad morgenavond in het evenementenpaviljoen allemaal plaatsvindt. Dus dat roept toeteren ik dan maar eventjes wel heel graag rond. Voor deze band die afgelopen weekend hebben meegedaan aan een, een of andere Global Battle Band in Thailand. En uh, er was een Engelse band die eh, uiteindelijk heeft eh, weten te winnen. Daar zijn ook de meningen over verdeeld geweest. En ja, muziek is een kwestie van smaak. En het is soms chocola met peren vergelijken. Dus wat dat er gaat, ja, waar hebben we het over? we gaan weer eventjes kijken in de lijst wat ik heb klaarstaan. Want dit was een, een verzoek van, van een of andere iemand in het land. Een fotograaf doet af en toe ook nog wel eens eh, wat, wat eh, op het gebied van organiseren van wat muziekfestivalen. Een daarvan is in het voorjaar de Bloesemtocht. En eh, ja, ik moet, moet erbij zeggen, hij was degene die met het verzoek kwam. Kun je die er dan nog draaien? Ja, natuurlijk gaan we die doen. Hier is Let's Get High van Felipe Fernandez. oh, oh. When you are we writing history? What do you desire? More than love at first sight. Is there more to discover on this given night? I'd ask you a good question and give you something to talk about. inside my Into Mexico was dat. Eh, van Marnix Dorrestein samen met Tom Meijer. Tom Meijer van uh, Polaroid eh, View. En Marnix Dorrestein hebben we nog wel eens op zien duiken in Uberich. In 2012 won de band de grote prijs van Nederland. en daarna hebben ze heel kort nog het een en ander gedaan. Met nog een EP. En Vervolgens uh, luidde dat een beetje de zwanenzang in. Want ja, eh, er zat zoveel creativiteit in de band... dat ze eh, besloten hadden om het dan maar op te geven. Dus dat was het verhaal. goed, Marnix Dorrestein, Tom Meijer met Next Plane to Mexico. En daarvoor Let's Get High van... Filipa Fernandez. Anderson, zoals ze volledig en voluit heet hier bij uh, Alternative FM. En wat, eh, nou ja, ik zie ineens ook eh, het, het, het verhaal van de andere Clockwork verschijnen. die heeft hem vandaag even heel snel op YouTube gezet. En niet alleen op YouTube, maar ook even op zijn Facebook pagina. One Clueless Friend, want het album komt eraan. Het album From the Sea. het schijnt op 21 maart bij de PS e in Volendam... zijn, zijn doop te gaan krijgen. Ehm, dat is wel een eh, reden om eh, even die kant op eh, te gaan. ik zit nog te twijfelen over morgen, met, met, morgen bij de evenementen. Iets te ver weg, vind ik eerlijk gezegd. Ik wil gewoon snel binnen een uur thuis zijn. En dat is als je naar Volendam rijdt, ben je dat ook wel. Dus dat, dat, dat is <laughs> niet eens zo moeilijk. goed, wat dat dan gaat, hebben we hier het een en ander al weer eventjes gehad bij Alternative. Even ik vind ik toch ook wel gewoon lekker eerlijk gezegd. Ik weet niet wat het is, maar ik, ik moet hem toch nu gewoon even gedraaid hebben. Dus dat, eh, dat nummer wat eh, te vinden is op de New Me van Nish. En het afgelopen weekend heeft ze het album eh, gepresenteerd in de Bird in Rotterdam. zondag gebeurde dat. En zij, ja, het, het, het, nummer wat je eigenlijk zou moeten, moeten draaien en moeten horen... dat is de The New Me, de titelsong van het album... Maar er valt nog iets anders op dat, eh, wat, wat echt draaibaar is. En eigenlijk ook wat mijn piratenbloed eerlijk gezegd een beetje sneller doet eh, stromen. Om dan maar eventjes eh, te zeggen. Nervous Breakdown van Nice. En achter Nice, daar schuilt Sietske Heun. En de rapbijdragen worden geleverd door een orthodox. In the morning, gotta run to the bus so I won't be late. All day long, I gotta run things to be done, cause I know that these things can wait. I try not to have a nervous breakdown. In the evening, I run, run, run to the bus, cause time is ticking away. I need to have some fun, I know it can be done. Soon as we'll be out. lost. My feet won't move at all. I panic and I fall. I hear somebody call. A new day has begun. this pyramid up, isn't it obvious? That we're captive in the prison of capitalism. Bleeding battery liquid for them to enhance the system. Meaning on top to beat the drum as we dance to the rhythm. How much is humming your own melody actually giving? My soul is not for the taking, but yet and still I feel like I'm running too fast to even be living. But what I'm going to see, I need to feed children. But do I want my dreams to belong to the ones who keep the millions? If money makes the world go round, well let me know how. My head's spinning, can I live on my own grounds? That's all for now. Think I gotta slow down before I'm wholehearted caught up in this merry-go-round. So now. van eh, Mirko en zijn wijze mannen met eh, Kom voor jou. Eh, dat nummer dat, dat komt van een van het laatste album wat hij heeft uitgebracht. Is het kunst of mag het weg? Dat was een veelgehoorde kreet die werd geslaakt op het moment dat hij bezig was met zijn werkzaamheden al daar. Tenminste niet hij alleen Mirko, maar ik geloof dat het überhaupt ergens op, op het werk werd genoemd. Is het kunst of mag het weg? Nou, toen dacht eh, Mirko, ik heb eh, de titel van het album <laughs> al eigenlijk in mijn hoofd zitten. Eh, is hetzelfde label waar onder andere ook Daniel Lowes zijn werk heeft op uitgebracht. En dat geldt dus ook voor deze heren en een paar dames, want die zitten er ook bij. En dat album dat was vorig jaar in het laatste weekend van september. Toen presenteerde Mirko dat in De Bali. Dat, is een, dat zijn de buren van Paradiso. Dus ook daar kun je nog wel eens terecht voor muziek. En eh, daarvoor hoorden we Nervous Breakdown van Niche met Unorthodox. En dat komt van het album The New Me. Nou, eh, ik, eh, ik, heb, ik heb iets me laten vertellen dat er een een of ander zandvoerder op dit moment bezig is in de keuken. Die schijnt bezig te zijn met ehm, een, een een of ander spijzig sausje. Maar het wil niet lukken, dus er is iemand die zo wijs was om eens een keer iets eh, te laten horen van de, de Zweedse chef uit de Muppet Show. Hoe klonk dat ook alweer? Nou, dat klonk ongeveer eh, eh, zoals dit. Moet je even, het beeld moet je er even bij bedenken. Ja, Michiel Konings. Nou, dat krijg je ervan als, eh, als het helemaal niet eh, lukt eh, vandaag. Hè? we hebben hier ook nog een, een Zweedse chef zitten... die, die ook met het een en ander bezig is. maar zijn gereedschap bestaat uit een laptop en een paar knoppen. <laughs> lukt het een beetje... Marcus van Dam vandaag, want jouw rol is weer Ja, ik zit weer aan de verkeerde kant, hè? Dan heb je dat. Ja. Dan gaan we maar een beetje lopen klooien hier. nou. wat zijn we aan het doen? Niet, niet, niet zoals die Zweedse chef, hè, in ieder geval. Nee, dat doe ik op het werk. Maar daar uh, eh, werken we ook met chef. Hé? Ja, op het werk werk ik met chef. Eh, oh, dus ik heb, ook ah, posters, ik heb ook posters van die Zweedse chef. Oh, die, staat, die staat erop. En dan gaat die hangt dan gaat ongeveer eh, zo. Muur, ja. En dat gaat ongeveer zo. Ja, ja, ja, ja redelijk. Ga goed, maar eh, dat, dat is, eh, dit is radio. En televisie is eh, iets, iets in een heel ander verhaal. Maar zo ongeveer moet het dus gaan bij, bij de firma waar jij dan voor werkt. van, we hebben een paar ingrediënten en we maken er een, een of andere bak mee, nou schoon of zo. Gedeeltelijk wel. Gedeeltelijk wel. Ja. Nou, maar het programma heet gewoon Chef. En oh, het programma heet Chef. Waar we werken, dat heet Chef. En dan, dan hebben we allemaal van dit soort plaatjes. Van de Zweedse, Swedish ah, Chef. Ja, van de Swedish, uh, van die Swedish Chef. Eh, ik zit eh, even te kijken, eh, wat over, over chefs gesproken... kom ik toch weer uit bij een aantal brave lieden... die wij ooit nog eens een keer hier bij ons in de... Ah. Hè? wat specialere chefs. Ja, de, de, de, wat speciale chefs die, die wij hier ook bijvoorbeeld hebben gehad. en dat klinkt dan ongeveer zo. maar dat is dan een keuken geweest die wel heel erg klein was toen zaten we nog ergens op het Gasthuisplein eh, verstopt. Ja, een klein hok, ja. Klein hok. Maar ook zij hadden toch wel gereedschap en toen klonk het ongeveer eh, zoals eh, nu. Hier Chef Special, The Real Raps in de CFM-versie. I could catch that tight vibe. I feel like I could take a step back and might find the right track and leave the whack back and behind. And I'ma grab a little bit of this and that. Spit the track with the riddle rap. Check that. It's alright, but then again, I'm gonna let that. And rewind and rewind. It's like a backpack. And through life with all kinds of little setbacks. But never mind, that side, Cause yo, we got that riddle rap in your head. Sit back, relax, yo, cat. Listening to this and feel glad. If you still feel bad, we can have a little chat. Think about the riddle Rap really, if you're into that. I write a million riddles similar to this rap, yes. A million rhythms just to get you feel back Into how we going reveal die for real man. It's out with every little whisper that you still can't speak out. Let your heat out, it's your rebound. Free minds, these sounds. Let that reach out, that beat bounce. My feet fell in the ground. Your secrets, now let me figure them out. This riddle raps. Something with me, nothing without. It's riddle raps. Something when you're under and down. It's riddle raps. Never stop calling it out. It's riddle raps. Yeah, yeah. It's riddle raps, so I'm making all of your bounds. Riddle raps, spot filler. It's all in the sound. It's riddle raps. What the fuck you talking about? It's riddle raps. Yeah, yeah. Check it. in that middle, yeah, rapping that riddle. And if you understand something of it, better get in it better. Let me hear it better, put them heads together instead of ending up with nothing but your empty hands single. It's all about collaborating till we fill them. Same vibe at the same time, yeah, that's the finish. Same line on the same page, and we can bring it every time. try. Flip the page, really, if we try right. The riddles in your mind, riddles in life. The riddles in my rhyme, riddles hidden at times. And music be that remedy to figure shit out. The focus rhythms and odds to be simple somehow. If you speak out, let you heat out. It should rebound, free minds, these sounds. Let that reach out, rebounds, my feet filling the ground. Your secrets, now let me figure them out. It's bit of raps. Something with me, nothing without. It's bit of raps. Something when you're under and down. It's bit of raps. You'll never stop calling it out. It's bit of raps. Eh, eh. It's bit of raps. Yo, start making all of your bounds. Bit of raps. Yo, feeling. It's all in the sound. It's bit of raps. What the fuck you talking about? It's bit of rap. Rap. Eh, eh. stop calling it out. It's has been a rap. It's raps, so I'm making all of y'all bounce. Riddle raps, for I feel that it's all in the sound. Riddle rap, what the fuck you talking about? It's riddle rap, rap, eh, eh, eh. opletten. Even opletten wat Menno Hoekstra zegt, hè. kan niet anders zeggen. Maar dat was eh, in eh, een eh, novemberdag. Dampende studio, beslagen ramen. Zoiets. En het, als, ik er, als ik het weer terug beluister, Marcus... Dan, dan, dan, dan, dan, dan, schrik ik toch van, van de kwaliteit. Het, het was eigenlijk... we, hadden helemaal geen spullen. Maar Joshua Noll eruit kraamde... dat was echt niet te geloven. Ik vraag me nog steeds af gewoon... hoe deden we dat toen? Ja, nou, we deden het, heel klein hok, drie microfoons, meer hadden we niet. Maar het leuke is, eh, tijdens de derde voorronde van eh, de Rob Akda Award van dit jaar... dus eh, de eerste vrijdag van 2014... wie staan er in de garage in hun, ja, met hun spullen in te pakken in een busje? Chef Special. <laughs> Dus ik kom, kom aanlopen zeggen... Eh, hey jongens, hey, ja, ja we, weten het nog. Eh, dat was eh, toch in dat hele gekke Mickey Mouse studiootje in Zandvoort. Ja, ja, ja, gekleurde hok, <laughs> ja. ja. Ja, ja, dat ligt niet aan ons hoor. Dus uh, ze, ze, willen wel eigenlijk. Maar moet Paul Heijink nog even overtuigen. Ja, Paul, best Paul, Paul, is de manager van, eh, van de band. Eh, dus, dus ja. En eh, ik, ik, snap Paul wel hoor. Dus Paul, ik ben niet boos op je hoor. Of wat dan ook. Ik weet heus wel <laughs> dat, dat, dat, dat er ook andere belangen spelen. Kijk, als ik naar, die, naar die knapen die tegenover me zitten... Dan, dan denk ik, ja, die zijn nog niet <laughs> zo ver in ieder geval. Ze zijn al binnen, inderdaad. de heren van Filter Steel, goedenavond. Goedenavond, ja, goedenavond. Ja, ja, eh, straks eh, gaan wij in het eh, tweede uur even wat, wat nummers van de EP laten horen. Het is voor ons een regelrechte primeur, hè? Ja. Ja, dat dacht ik ook. Ja, we hebben de epr nog niet gehad, hè? Nee, nee, nee. Dat, dat krijg je ervan als er twee eh, van eh, de vier leden uit Zandvoort komen. Hoewel, eh, Max is denk ik heel gauw zijn fietsje hier gesprongen en vanuit Heemstede maar naartoe. Ja, ja zeker. Vond, je het leuk eigenlijk? Om door, door dit nachtelijke, of wat zeg je? Oh, ja, ik, het was wel lekker weer. Fijn, hè? Ja, het was gestopt met regenen, dus dan, oh, dan, dan, dan, heb jij dat er wel voor over, neem ik aan. Ja. Hij moet nog wel eten. Ja, ah, ik heb nou gegeten. Ik heb ja. verhaast. Nou, de sprinter daar bij Heemstede Aardehout is dicht hoor. Dus ja, die is dicht. Maar, ah, we hebben het over eten jongens. Misschien uh, de eh, ja, Weet je bij wie je nog eventueel terecht zou kunnen? Bij uh, Michel Konings. Die is eh, bezig in, de, in de keuken. En hij kan alleen de, de spijzige saus niet vinden. Dus de Zweedse chef is ergens iets anders bezig. moet, moet, moet. Nou, uh, Konings, ik weet niet eh, of het eh, nog een beetje lukt vandaag. Maar goed, eh, dus, eh, eh, moet jij nog eten dus, Max? is dat zo? moet je ja, nog eten? Ja, dat is een feit. Dat is nog een feit. Daar kunnen we niet omheen. Oh, en, en, die, als ik jou langs Michel Koning stuurde... die met Zweedse kruidige saus bezig is... dan heeft het ook weinig zin, denk ik. En jij weet niet eens wie Michel Koning is. heb ik geen idee wie hij is. nou ja, hij is een voormalige nee. barman van de Bastille hier in Zandvoort. De, de Bastille, dat is ook lang voor jouw oh. tijd, dus... Maar goed, eh, ik denk als je het aan Denny's moeder vraagt... dan weet die wel wat de Bastille is geweest. Het zou wel kunnen. Ja, dat, <laughs> weet je. Dat. Maar goed, uh, Michiel Konings, eh, sorry jongen, vriend. Dus, <laughs> misschien dat hij de saus nog weet te vinden vanavond. Het is tien voor negen inmiddels geworden hier bij Alternative FM. en het roken komt uit de oren van de Zweedse chef... Het programma heet Chef, eh, waar Marcus mee werkt. Hè? <laughs> Hij kijkt me aan alsof uh, ik denk van nou, uh, ga nou maar weer gewoon verder uh, plaatjes draaien. Ja. ja, laten we dat maar doen. zo direct gaan we dus praten met Max, Danny en met Verdi <laughs> dus over hun nieuwe werk van de EP, Field of Steel. Ja, ja. ja, natuurlijk. maar tot die tijd hebben we ook nog gewoon hele leuke muziek. Hier is Rock This Town van La Go. It's time. hem helemaal. En nu zit ik eh, gelukkig weer eens eh, ouderwets even oh. weer aan de andere kant. Ja, maar dat, dat voelt toch echt een stuk beter aan deze kant? Toch wel? Hè? nee, ja, dat, daar dat is het niet voor mij. Nee, nee. nee nou, eh, dan kunnen we nu, kan je je hart ophalen. Want we kunnen de komende uren eventjes gaan we praten met de mannen van Field of Steel die er kennelijk toch wel een beetje zin in hebben. Maar dat gaan we straks wel... Uh, gaan we dat, je ziet eruit als een rood kapje, Danny. Dus, eh. <laughs> Altijd toch? ja, ik kijk uit, want er, staan hier camera's. Eh, dus, eh. oh, nee. <laughs> ja, ja, ja. Zo'n blauwe camera. En daar in die hoek ook nog. Dus, oh, joh. ja. Ja, wel charmant, eh, Het is wel charmant hoor, dat, eh, vind ik eerlijk gezegd, hoe je erbij loopt. Het <laughs> eh, mag wel hoor. Dus, als je dat leuk vindt, moet je, moet je het vooral doen. doen. de enige die wijs op dit moment een beetje zegt, denkt van... Wow, ik zie het al, is Verdi, die houdt, <laughs> die houdt zich een beetje opzijdig. Goed, straks in het tweede uur gaan we dus uitgebreid even praten met het werk wat ze hebben gemaakt. wij hebben gewoon al vet de primeur. Volgende week eh, gaat het echt eh, beginnen met, eh, met die jongens. Dan gaan ze de EP vet promoten bij Patronaat, hè, onder andere. Ja. Klopt, hè? In het café. In het café. In het café. Maar dat, is, dat heb goed geregeld. En we hebben ook een fantastisch voorprogramma met 13 Inch Ray, Death Ray Motherfuckers en Master of Apes. Alright. Dat is wel super vet. Oké. dat straks. Wij gaan eerst nu nog eentje draaien van de Cosmic Carnival. van het album wat morgen wordt gepresenteerd in het evenement, evenementenpavillon. wat uh, eh, bek niet uit. Eh, in Rotterdam. Het uh, album Mon Cher Amour.